Kees Groot met het NOS-journaal. Voor elke keer dat hij werkt minimaal drie uur betaald krijgen. Dat geldt ook voor iemand die maar een kwartier of een half uur werkt. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald in een zaak die een vrouwelijke taxichauffeur had aangespannen. Ze vond dat ze te weinig betaald kreeg, alleen maar voor haar netto werktijd. Het gerechtshof noemt de salarisregeling een compensatie voor de onzekere werktijden van een oproepkracht. Vooral in het openbaar vervoer, de zorg, de horeca en in supermarkten werken veel oproepkrachten. De FNV denkt dat de uitspraak werkgevers veel geld gaat kosten, omdat werknemers met terugwerkende kracht tot 2006 loon kunnen claimen. In Brazilië is een Nederlands echtpaar opgepakt omdat ze hun jonge kinderen alleen hadden achtergelaten op hun zeilboot. Dat melden diverse Braziliaanse media. Het gezin maakte een wereldreis en lag met de boot in een haven van Rio de Janeiro. De ouders waren naar vrienden gegaan een paar honderd meter van hun eigen boot vandaan. Vissers sloegen alarm toen ze een huilend kind hoorden op de zeilboot en niemand zagen. Op de boot vonden hulpverleners twee kinderen van 4 en 2 en een baby van 7 maanden. De kinderen zouden volledig in paniek zijn geweest. In Brazilië mogen kinderen niet zonder toezicht alleen worden gelaten. De ouders zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar moeten wel in Rio de Janeiro blijven. De aandelenbeurzen in Europa zijn met flinke verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de padstelling in de Verenigde Staten over de staatsschuld en de sluimerende eurocrisis. De AEX sloot 1,1% lager en ook in Frankfurt en Parijs was het verlies meer dan een procent. Het weer, vanavond hier en daar nog een bui. Morgen eerst periode met zon. In de middag opnieuw buien bij temperaturen van 20 graden aan zee tot 24 graden in het binnenland. Vrijdag nog zon, maar in het weekend is het bewolkt en met 19 graden vrij koel.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 Ik kom elke week bij u terug in de luidsprekers met het programma Country Track. En ook deze week weer een uur lang, twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En ook weer oud en nieuw komen voorbij in deze uitzending hoor.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 Die heeft het verhaal geproduceerd, heeft het meegeschreven. En soms vraag je je wel eens af, zouden ze nog iets eh, doen in de muziek? Ik zou bijna zeggen ja, want als je eenmaal bezig bent met muziek, dan kun je dat niet meer achterlaten.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 En dat kan ik dan ook meteen doen van, eh, van deze dame. Sherry Austin heeft ook van die prachtige ballads. En ook nu weer een beetje een uptempo nummer in Innocent Man. Kent Guy schreef het voor haar. Standing in line at the grocery Staring back at the trash magazines Martians say Earth girls are lonely Well, that's no news to me In the parking lot I saw two cowboys een eh, nummer wat eh, gezongen wordt door die Sherry Austin. Prachtige ballad die ik eh, in een latere uitzending ook nog wel eens een keer zal laten horen. Ik zei het al net al met Shania Twain van... ja, iemand die al lang niet meer bezig is met de muziek, maar... Wat dacht u van Vince Gill? Is nog wel presentator geweest bij een aantal grote evenementen daar in Amerika. I can see the tears upon your face bijna zeggen, natuurlijk door hemzelf geschreven. Samen met zijn vrouw Amy Grant hebben ze dit samen uit hun pen laten vloeien. En dit vloeide dan weer uit de pen van Randy Scruggs. Plaatsen het op een cd, Crowns of Jewels. En dat deed hij allemaal in 1998. I Wanna Be Loved Back. Prachtig nummer hoor. When the nighttime falls Bright lights draw blatant street In the bars they're getting drunk A baseball cap and a fake ID Would get me in the clubs Then I would dance with the college girls And lie about who I was I'd say I'm pre-med here at UGA Live on Millage Avenue I was raised over in Buckhead I drive a beat on you I was breaking hearts and taking names and numbers just for fun Stealing kisses, wishing I was 21 Thursdays came and pocket change would quickly disappear Upstairs at Lowry's Tavern We'd pay a nickel for the beer Shooting pool, smoking cigarettes With a dizzy head and a grin At 4 a.m. on a school night Still hanging out with my friends would hassle me Stay awake, pay attention I was catching hell, wishing I was 21 The youngest one of all my friends I didn't act my age Too cool for the football games And the homecoming parades Now I'm somewhere in the gray of middle class and middle age The man in the mirror looks more like my father every day My clothes are out of fashion My hair is getting thin And my favorite conversation starts with I remember when Still we go down dancing at the 80s bar We drink until we feel a whole lot cooler than we are Then I look at all those college girls So innocent and young And I just check them out and say, damn I wish I was 21 gewoon 21 zijn en dan later denken van, och, ik zou willen dat ik nog 21 was. Dat is eh, wat eh, deze jongeman, deze, deze Luc, eh, nee, <laughs> Jimmy Unis heeft gezegd. in eerste instantie zegt hij van, zodra ik 21 ben, dan kan ik de bars in en dan kan ik gaan drinken en de dames gaan versieren. En dan zingt hij weer van, hij is al een heel stuk ouder en dan denk je bij zichzelf van, ik zou willen dat ik nog 21 was. Deze cd wilde ik zeggen wie erop meegespeeld heeft, maar... Our oldest brother Tommy was a lineman, rest his soul. His job was hanging hot wires on Empire Company poles. I said with all of that high voltage, don't it scare you half to death? Said it makes me kinda nervous, but I just can't help myself. Cause it pays big money chance I tell you, sonny Y'all can see my bank account It paid big money But he sure can't spend it now My dear departed cousin Used to put in 40 hours Changing all them light bulbs on them television tires Every morning He'd climb up in the sky And I didn't understand it So one day I asked him why Charlie was a demolition man And he traveled all over the country Blasting holes in this great land And he carried a case of dynamite Everywhere he went And he'd smoke them big long cigars Till he got the best of him But he paid big money And he was into that it paid big money And he was willing to take the chance He'd say, I'll tell you, sonny You ought to see my bank account I'd say that's It paid big money But he sure can't spend it now the moral of this story is don't go getting yourself killed and be kind to your rich relatives and they might just leave you in their will. That pays big money. Oh, having foolish kin. That pays big money. I guess I You ought to see my bank account It pays big money Think I'll go spend some of it now Op deze cd staan 10 uh, eh, tracks en uh, als je naar het hoesje kijkt, uh, voor iedere track die op deze cd staat, voor elk liedje heeft hij wel iemand anders uitgenodigd om mee te spelen. Dus. Ik ben maar gestopt met tellen bij 50 eh, verschillende muzikanten die meespelen op deze cd van Mark Chestnut. It Pays Good Money, Lost in the Feeling, zo heet deze cd. One of my most all-time favorites. When I read the thing she wrote She said we miss you girl you Come on home Will I There's a dream grote hit mee hoor. 500 Miles Away From Home. En nu nog een keer op cd gezet door die Ruba McIntyre op de cd I'll Be. En I'll Be, dat is de titeltrek geworden van die cd. En eh, daar heeft ze een stukje over geschreven in het hoesje. Ze schrijft zelf van, ja, Diane Warren, de schrijfster van dit liedje, die stuurde het op naar mij. En uh, ik luisterde het af en toen dacht ik bij mezelf van, dat is nou een mooi nummer voor mijn volgende cd. Ik ging ermee naar eh, mijn producers, Tony Brown onder andere. En die zei van, ben je nou heel Mabus. Die komt op deze cd te staan. Als je een nummer schrijft met zoveel gevoel vanuit het hart, dan moet je dat meteen opnemen. En zo mooi mogelijk op een cd zetten. Nou, dat is gelukt hoor. When darkness falls upon your heart and I don't often see you But whenever I do It's occasional heartache Occasional Except once every night But whenever I do It's occasional heartache Occasional blue It's occasional heartache Occasional blue Occasional blues Liz Meijer heeft het eh, meegeschreven. En als ik zeg meegeschreven, dan bedoel ik dat het uitgevoerd is door, de, door Four Wheel Drive op de CD No Doubt About It. En Four Wheel Drive is Henk Arend, Peter van Broekhuis, Joost van Es, Paul Vlodrop en de helaas veel te vroeg overleden Theo van Lissenberg. Nog een cd'tje uit de kast gehaald uit 19... Eh, 1992. Een cd van Mindy McCready. If I Don't Stay The Night. En dat is niet het nummer wat ik draai, want zo heet de cd. Dit is Course Against The Moon. Moonlight streaks across eternal Marilyn Monroe While cornstalks rattle outside a bedroom window A strong Nebraska wind Bible stories to her curly tongue cat. She stared into the mirror at the cross around her neck, and here's her daddy's sermons echo through her head. Then she closes her eyes and drifts into a dream, and sees her name on a marquee sign beside Jane. Tracy Lawrence uit 1993. Eh, De Best Of, zo heet deze cd. En daar staan natuurlijk nog veel meer prachtige nummers op van deze Tracy Lawrence. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom niet aan het einde van eh, dit uur Country Track gewoon nog een nummer van die, dezelfde Tracy Lawrence. Allebei soort nu daarnet. I See It Now. Dat hoort je nu.